Jobboot met het NOS-journaal. Seif al-Islam moet begin volgende maand in Libië voor de rechter verschijnen. Uit die aankondiging blijkt dat de Libische justitie zich niets aantrekt van het internationaal strafhof dat Seif in Den Haag wil berechten. Waar het proces precies wordt gehouden is niet bekendgemaakt, maar het gebeurt mogelijk in Zintan, een plaats in het westen van Libië waar Seif door een rebellengroep wordt vastgehouden. Seif al-Islam Gaddafi werd vorig jaar opgepakt. Hij werd gezien als de meest waarschijnlijke opvolger van zijn vader. Bij een bomaanslag op een politiebureau in het zuidoosten van Turkije zijn zeker zeven mensen omgekomen. Onder de doden zouden ook politieagenten zijn. Of er gebonden zijn is niet bekend. De autobom werd op afstand tot ontploffing gebracht. Tot nu toe heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Een man van 49 uit Bleskensgraaf in Zuid-Holland is opgepakt omdat hij jarenlang jonge meisjes zou hebben betast. Twee meisjes hebben aangifte gedaan, maar de politie vermoedt dat er meer slachtoffers zijn. De verdachte was actief in verschillende verenigingen, maar het OM wil niet zeggen wat voor soort organisaties en wat hij daar precies deed. Er komt een informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen die meededen aan de activiteiten van de verenigingen. In de Afghaanse provincie Bamiyan zijn door een bermbom drie militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Een van hen had ook de Nederlandse nationaliteit. Het is de 26-jarige verpleegkundige Jacinda Baker. Ze heeft een Nederlandse moeder en een Nieuw-Zeelandse vader. Ze woonde van haar vierde tot haar twaalfde in Nederland. Sindsdien wonen ze weer in Nieuw-Zeeland. Het ministerie van Defensie in Den Haag is niet bij de zaak betrokken, maar heeft condolences overgebracht aan haar familie in Nederland. Het weer, vannacht overwegend droog, wel lokaal kans op mist. Het koelt af naar 15 graden. Morgen vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten van het land. De rest van de week minder warm na af en toe een bui.